Eerder werden al drie jongens opgepakt. Zij zijn ook allemaal 16. De vierde meldde zich vandaag bij de politie. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. In Engeland gooien ze vanaf volgende week een groot deel van de coronaregels overboord. Dat heeft de Britse premier Johnson bekendgemaakt, vertelt correspondent Arjen van der Horst. De mondkapjesplicht verdwijnt. Engelsen worden ook niet langer aangespoord om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. En je hoeft ook niet langer een coronapas te laten zien als je een sportstadion wil ingaan. Alle signalen staan wat de Britse regering betreft op groen. Mensen denken dat Johnson juist nu de versoepelingen bekend maakt, omdat hij onder vuur ligt vanwege allerlei feestjes in coronatijd. De getuige die werd gezocht in verband met de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca... heeft zich bij de politie gemeld. Gisteren was hij herkenbaar in beeld bij opsporing verzocht. Mogelijk heeft hij de mishandeling gefilmd. Hij is geen verdachte. Het nieuwe kabinet zit er nog maar net, maar heeft nu al de eerste motie van wantrouwen aan zijn broek hangen. PVV-leider Geert Wilders had al aangekondigd dat hij dat zou doen. Hij is het niet eens met sommige kabinetsplannen. Ruim twee jaar geleden vierde Wilders trouwens al zijn 25e motie van wantrouwen... die bijna nooit werd aangenomen. En online lessen en digitale toetsen. Door de lockdown werd school lange tijd vanuit huis gevolgd. En voor veel scholieren heeft dat voor een leerachterstand gezorgd. Uit een enquête van NOS Stories blijkt dat bijna de helft van de middelbare scholieren door corona achterloopt. Als de man zegt, ja, ze komen nu dingen van vorig jaar terug, dan denk ik van, ik heb dat helemaal niet meegekregen. Het is nieuw. Sindsdien eh, ben ik best heel slecht in Frans geworden en loop ik heel erg achter met Frans. Ik ben blijven zitten door corona. Ehm, omdat eigenlijk ik gewoon super slecht stond en online les had en ik gewoon geen concentratie had. Meer weten over de leerachterstanden? Check dan het YouTube-kanaal van NOS Stories. Het weer, er trekt tot regen over het land. De komende uren krijgt het oosten en het zuiden daar last van. Later opklaringen, daarna een koud nachtje en morgenochtend weer regen.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 De rechterrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Verwijken is de vertraging nu drie kwartier. Op de A22 is de file wat korter geworden voor knooppunt Velsen. Daar heb je nog maar 10 minuten op onthoud. En verder ook 10 minuten vertraging op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Maars en Utrecht Centrum.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 mede namens een groot aantal andere fracties. Die motie wordt dus zeker aangenomen. Het ministerie van Landbouw moet binnen drie weken de adresgegevens openbaar maken... van bedrijven die stikstof mochten uitstoten zonder vergunning. Dat heeft de Raad van State bepaald. Milieuorganisatie Mobilization for the Environment had openbaarmaking van de gegevens geëist. En kinderen die al COVID hebben gehad... lopen volgens de Gezondheidsraad een klein risico om ernstig ziek te worden na een nieuwe besmetting. Met name de kans om de ernstige ontstekingsziekte MIS-C te krijgen is zeer klein. Het staat in een update-advies voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Het weer, morgen een paar winterse buien. Tussendoor schijnt de zon en het wordt maximaal 5 graden. ZFM. I remember the sickness was forever. I remember snuff videos.